Levi van Eck met het NOS-journaal. Ruim 4 op de 10 60-plussers ziet een prik met AstraZeneca niet meer zitten. Dat komt door de beslissing van het kabinet om mensen onder de 60 jaar niet meer met AstraZeneca te vaccineren... vanwege mogelijke gezondheidsrisico's. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. De vaccinatiebereidheid als geheel is niet afgenomen. De Britse coronavariant is volgens een nieuwe studie niet dodelijker dan de klassieke coronavariant. Dat concluderen wetenschappers in twee onderzoeken die zijn gepubliceerd in het medische vakblad The Lancet. Ook zijn de klachten die de Britse variant kan veroorzaken niet ernstiger. Wel is die, zoals eerder aangetoond, besmettelijker. Leerlingen in groep 8 kregen vorig jaar gemiddeld een lager schooladvies dan de jaren ervoor. Dat komt door de coronacrisis waardoor de eindtoets niet doorging, meldt het CBS. Veel leerlingen kunnen met die toets het schooladvies van de leraar naar boven laten bijstellen. Vooral meisjes kregen een lager schooladvies... omdat zij de eindtoetsen over het algemeen beter maken dan jongens. Vorig jaar zijn bijna een derde meer werknemers met pensioen gegaan dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Die stijging heeft waarschijnlijk te maken met de AOW-leeftijd die in 2020 niet werd verhoogd. Daardoor kwamen vorig jaar meer mensen in aanmerking voor een AOW-uitkering. In 2050 zijn er veel meer 80-plussers in Nederland... terwijl er naar verhouding minder mensen werken. Dat concludeert het Demografisch Instituut NIDI. Die kleinere groep werkenden moet dan voor een groot aantal ouderen de premies betalen... om de bestaande voorzieningen te behouden. De enige manier om daar wat aan te doen is door vrouwen, migranten en ouderen vaker en meer uren te laten werken. Het weer. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Landinwaarts kan er nog een winterse bui vallen. Het wordt maximaal 9 graden. Ook morgen blijft het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.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 Leerlingen in groep 8 kregen vorig jaar gemiddeld een lager schooladvies dan de jaren ervoor. Dat komt door de coronacrisis, waardoor de eindtoets niet doorging, meldt het CBS. Vorig jaar zijn bijna een derde meer werknemers met pensioen gegaan dan in voorgaande jaren. Blijkt uit cijfers van het CBS. Die stijging heeft waarschijnlijk te maken met de AOW-leeftijd die in 2020 niet werd verhoogd. Het weer. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Landinwaarts kan er nog een winterse bui vallen. Het wordt maximaal 9 graden.